Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Joe Biden is door het Amerikaanse kiescollege aangewezen als nieuwe president. Hij kreeg zoals verwacht de steun van 306 kiesmannen... tegenover 232 voor president Trump. Daarmee werd de uitslag van de presidentsverkiezingen van 3 november bekrachtigd. Kort daarna hield Biden een toespraak waarin hij Trump vroeg om zijn verlies te erkennen... Hij zei dat de aanhoudende pogingen van Trump om de uitslag aan te vechten een bedreiging waren voor de kernwaarden van de VS, maar dat de democratie heeft gezegevierd. Over de juridische strijd van Trump zei Biden dat de VS nooit eerder zoiets extreems heeft gezien, maar dat het nu tijd is om de bladzijde om te slaan. Kort voordat het kabinet tot een lockdown besloot... kregen de ministers een alarmerend advies van het Outbreak Management Team. Daarin stond dat het stijgende aantal besmettingen het OMT zeer verontrust. Zonder strenge maatregelen zou het aantal besmette mensen groter kunnen worden dan in maart. De OMT wijst erop dat er nu minder IC-bedden beschikbaar zijn dan in het voorjaar... omdat de reguliere zorg nu ook doorgaat. Met de lockdown kan volgens het OMT worden voorkomen dat de coronamaatregelen van de afgelopen tijd nog maanden van kracht moeten blijven. In het eeuwenoude massagraf dat vorige maand werd ontdekt in Vianen... zijn inmiddels 71 skeletten gevonden. Het gaat volgens de gemeente waarschijnlijk om slachtoffers van een veldslag... tijdens de Stichtse Oorlog eind 15e eeuw of de 80-jarige oorlog. Het graf kwam aan het licht bij werkzaamheden aan de Stadsgracht in Vianen. Er liggen voornamelijk tieners en jongvolwassenen begraven. Het weer. Vannacht in het hele land kans op regen. Minima rond 8 graden. Overdag bewolkt en regenachtig. Pas in de middag wordt het vanuit het zuidwesten vaker droog. En het wordt een graad of 10.